Waterwalgemoed met het NWS-journaal. In Londen hebben honderden mensen een waken bijgewoond voor Sarah Everard. De 33-jarige vrouw die begin deze maand werd ontvoerd en vermoord. Ondanks een demonstratieverbod vanwege corona... kwamen de demonstranten naar de herdenkingsplek in een park in Zuid-Londen. De dood van Sarah Everard heeft in Groot-Brittannië geleid tot een debat over de veiligheid van vrouwen. De hoofdverdachte is een 48-jarige politieman. Er is niets bekend over een motief. In de Belgische stad Luik is een Black Lives Matter betoging uitgelopen op rellen. Aanleiding voor de betoging was een arrestatie begin deze week... waarbij een Congolese vrouw gewond raakte. Beelden van de arrestatie werden op sociale media gedeeld... en zorgden voor veel verontwaardiging over het politieoptreden. In verschillende Duitse steden is gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. Duizenden mensen verzamelden zich in onder andere München, Düsseldorf en Berlijn. Op sommige plekken waren opstootjes tussen betogers en de politie. In München werd de demonstratie opgebroken omdat er te veel deelnemers waren. In een ziekenhuis in de stad Salt in Jordanië zijn tenminste zes coronapatiënten overleden... na een storing met de zuurstoftoevoer. De verpleegafdeling voor coronapatiënten en de intensive care werden getroffen. De oorzaak is nog onduidelijk. De Jordaanse minister van Volksgezondheid is opgestapt vanwege het incident. Journalist Igor Cornelissen is overleden. Cornelissen werkte jarenlang voor Weekblad Vrij Nederland. Ook publiceerde hij verschillende boeken... waaronder een biografie over CPN-leider en Stalinist Paul de Groot... en over zijn eigen Joodse en linkse achtergrond. Igor Cornelissen is 85 jaar geworden. Het weer nog, vannacht nog enkele buien. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 3.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 Something about it that makes us get up every day, that puts us to bed. It's in our earbuds every single day. We live, we breathe this thing. house is 9. i on dreaming that you and mine Cause we belong together I can feel believing it we're together I can see it I'm not crazy, I'm just in love It's only you that I'm dreaming of Cause we belong together Believing we're together That's why, that's why I deeper and you were Hands down.